Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. President Poetin is afgereisd naar Mariupol, dat zeggen Russische media. Mariupol is de eerste grote Oekraïnse stad die de Russische troepen vorig jaar innamen. Het is voor het eerst dat Poetin een bezoekje brengt aan een gebied dat sinds de oorlog is bezet door de Russen. Vorig jaar werd er maanden om Mariupol gevochten. Duizenden mensen kwamen om het leven en een groot deel van de stad werd verwoest. Bij een busongeluk in Antwerpen is vannacht iemand om het leven gekomen. 18 anderen raakten gewond. Volgens de politie had de bus kort voor het ongeluk al een botsing gehad en zijn ze toen doorgereden. Wat de reden is waarom de bus eerder al is doorgereden van dat voertuig of waarom de bestuurder zo snel ja, zich verplaatst heeft, eh, ja, dat proberen we nu nog te achterhalen. In de bus zat een groep Britten die op familiebezoek was geweest in Antwerpen en op de terugweg was naar Londen. Treingedoe in Friesland tussen Sneek en Stavoren rijden vandaag geen treinen, want ProRail is daar bezig met een groep dassen. De beschermde dieren moeten er weg, want ze hebben tientallen tunnels onder het spoor gegraven. En dat is gevaarlijk, want de boel kan daardoor verzakken. Een baalavond voor RKC was het. De ploeg uit Waalwijk verloor thuis met 1-3 van NEC. Al bij de rust stonden ze met 0-3 achter. En trainer Jozef Oosting die had meer verwacht van de wedstrijd. Wij hebben ook al eens wedstrijden gehad waarin we dodelijk effectief waren. En dat was nu, NEC was dat nu met name voor rust. Na rust laat ze ons een leven, omdat ja, uiteindelijk was het 0-3. En we maken uiteindelijk nog wel 3-1. Sparta won de uitwedstrijd bij Emmen met 2-0. En Go Ahead Eagles won met 2-1 van FC Utrecht. Voor de wedstrijd in Utrecht werd er een minuut stilte gehouden... om de tramaanslag in de stad te herdenken. Dat was gisteren precies vier jaar geleden. Het weer in het zuiden en oosten wat zon. Verder is het bewolkt. Later op de middag trekt het wat bij. Het is 10 tot 15 graden. Morgen meer bewolking en ook regen. Dan maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend en Afrit Avenhoorn is de vertraging een half uur.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 Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb het programma vandaag samengesteld en presenteer het ook. We gaan beginnen met Archie Shepp en Mal Waldron. Mal Waldron heeft gespeeld bij Billie Holiday. En een aantal ehm, maanden voor haar dood heeft hij een album opgenomen... dat heet Left Alone, ter ere van uh, Billie Holiday. En in 2002 is dit album opnieuw uitgekomen en eh, speelt hij hierop samen met Archie Shep, En zij um, proberen de muziek van Billie Holiday op hun manier zo mooi mogelijk weer te geven. En dat eh, gaat u horen. Mel Waldron op piano, Archie Shep op eh, zang en op saxofoon. Left Alone. <laughs> Mm-hmm. Archie Shep en Mel Waldron. Het nummer duurt helaas te lang. Maar liefst 9 minuten en 10 seconden. En eh, ja, die tijd hebben we gewoon niet, want ik heb nog veel meer mooie muziek. Vandaag ook weer een ontdekkingstocht door de jazz. Van oud naar modern en weer terug. En de volgende artiest die ik klaar heb liggen is Mimi Fox. Zij is een jazzgitarist door en door. En eh, ze wordt beïnvloed door grote jazzgiganten als Joe Pass, Wes Montgomery en Grant Green. In 2006 heeft ze een album opgenomen dat heet Perpetually Hip. En eh, daarop speelt ze onder andere samen met eh, Xavier Davis op piano... Harvey S. op basgitaar, Billy Hart op drum en Michele Gourlitz op percussie. Het nummer heet So Many Stars, Mimi Fox... Ik ga verder met Irena Terakubo. Zij komt uit Japan. Ze is geboren in 1992 in Sapporo. En eh, ze begon te spelen al uh, altsaxofoon op de leeftijd van 9 jaar. Tussen 10 en 15 begon ze mee te doen in het Sapporo Junior Jazz Orchestra. Daar heeft ze clinics gedaan waar ze onder andere Herbie Hancock en Tiger Okoshi heeft ontmoet. In 2010 heeft ze haar eerste album opgenomen, Noordbeurt. En samen met Kenny Barron, Christian McBride, Lee Person en Peter Bernstein. De titel van het album komt eigenlijk van haar oorsprong... het noordelijke eiland van Japan, het meest noordelijke eiland. Het nummer wat ik heb uitgekozen is My Foolish Heart, Irena Tirakubo. Kubo, My Foolish Heart van het album Noordbeurt uit 2010. We gaan een stap terug in de tijd. We gaan naar 1959, eh, om precies te zijn. Naar het Newport Jazz Festival, waar het Barney Willen kwartet optrad. Barney Willen trad daar verschillende malen op en daar is een album van gemaakt. En deze opnames komen inderdaad uit 1959. Hij speelt erop ehm, samen met eh, onder andere Toshiko Akiyoshi... En eh, Tommy Bryant op bas en Roy Haynes op drums. Het nummer heet Round Midnight. Barney wil een kwartet. Willen gaan we door met het Red Norvo Trio... samen met Tal Farlow en Charles Mingus. Two Marvelous Forwards. Amorous, and that old standby amorous. It's all too wonderful. I'll never find the words that say enough, tell enough. I mean, they just aren't swell enough. You're my het Red Norvo trio met Tal Forlow en Charles Mingus. Red Norvo was een eh, bijzondere ster in het uh, swing-tijdperk. Hij speelde namelijk xylofoon. En dat was natuurlijk zeldzaam in die tijd. Hij switchte naar eh, vibrafoon in 1943. Hij had een veel rustiger gestijl dan zijn mede-vibrafonist Lionel Hampton. En natuurlijk was Lionel Hampton enorm populair geworden op die vibrafoon. Terwijl Red Norvo daar toch een beetje van in de schaduw bleef. Hij speelde heel veel samen met zijn eh, echtgenoot eh, Mildred Bailey. Zij zong, we hoorden haar net op dit nummer. En ze stonden daarom ook bekend als Mr. en Mrs. Swing. Red Norfolk begon, eh, zoals gezegd, in de swing area. Hij speelde veel met Benny Goodman samen... En later ook met Charlie Parker, Dizzy Gillespie en Woody Herman. Hij richtte zijn eigen band op en uh, betrok daar onder andere Tal Forlow en Charles Mingus bij. We gaan verder met Nat King Cole en George Shearing. Het album heet Nat King Cole Sings George Shearing Plays with the Quintet and String Choir uit 1962. En eh, daarin hoort u onder andere George Shearing op piano en Charlie Man op drums. Naast natuurlijk Nat King Cole op zang. Het nummer heet Guess I'll Go Back Home This Summer. I'll go back home this summer. Mom will cry when I walk in. She'll brush away a tear as Dad says, Look who's here. We're glad you're home again. After we've talked of everything then I'll get a restless spell. I'll walk by the house where she used to live. I hope she married well. Guess I'll go back home this summer. Leave this daily grind behind nothing wrong, I'm sure that going home won't cure. I'll find my peace of mind. en George Shearing. Ik maak weer een sprong in de tijd, naar 2015 om precies te zijn. Ik ga naar Danny Grisset, de pianist. Hij heeft een album gemaakt dat heette In Between. De titel slaat eigenlijk op zijn leven... wat op dat moment zich afspeelt tussen Wenen in Oostenrijk en New York. Waar hij toert heen en weer en daarom voelt hij zich vaak in between die twee steden. Tussen die twee steden. Het nummer heet How Deep is the Ocean. Het is geschreven door Irving Berlin... Het duurt helaas iets te lang om te draaien, dus ik ehm, eh, breek het af. Eh, vlak voor het einde. luisterde naar Danny Grissett met How Deep Is The Ocean. Ja, zoals gezegd, het nummer draaide, eh, duurde iets te lang. Dus daarom gaan we gauw verder met het volgende nummer, Ed Bickert. Good Night My Love heet het nummer. Ed Bickert speelt op elektrische gitaar samen met Scott Hamilton op tenorsax... Warren Faché op cornet, Steve Wallace op akoestische bas... en Jake Hanna op drums. Het komt van het album At Bourbon Street uit 1983. Ed Bickert. Thank you. Je luistert naar Ed Bickert. Ik ga verder met opnieuw een live nummer. Het is het Gary Smullion Quartet. Royalty at Le Duc uit 2017, zo heet het album. Het nummer wat ik ga draaien heet Laura. En Gary Smullion is een eh, bekend bariton saxofonist... die onder andere gespeeld heeft met Ted Jones en Mel Lewis... Woody Herman, Dizzy Gillespie... maar ook in het Village Vanguard Orchestra. Het is alweer het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz.